Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een miljoen prikken die door de GGD zijn gezet... zijn door ICT-problemen nog niet verwerkt in de centrale database van het RIVM. Dat meldt het AD. Ook bij huisartsen en zorginstellingen zijn de achterstanden nog groot. Volgens een GGD-woordvoerder is er een file van gegevens ontstaan... door de vele prikken die zijn gezet, in combinatie met een ICT-storing. De GGD zegt hard te werken aan een oplossing. Onderzoekers van het LUMC in Leiden hebben een nieuwe behandeling gevonden... die zware hoofdpijnaanvallen moet voorkomen. Naar schatting 3000 Nederlanders hebben last van suicide headache, ondraaglijke hoofdpijn. Het LUMC ontwikkelde een methode waarbij de achterhoofdzenuw wordt geprikkeld met een klein apparaatje onder de hoofdhuid. Stimulatie van die achterhoofdzenuw kan clusterhoofdpijn voorkomen. Het team deed 10 jaar lang onderzoek onder 131 mensen in verschillende landen. Bij meer dan de helft verminderden de aanvallen en de intensiteit. Drie Chinese ruimtevaarders zijn vannacht in een baan om de aarde gebracht. Ze vormen de eerste bemanning van een gloednieuw Chinees ruimtestation. Het is voor het eerst in vijf jaar dat China astronauten de ruimte inbrengt. Deze drie zogeheten taikonauten verblijven drie maanden in het ruimtestation. Ook gaan ze ruimtewandelingen maken. De luchtkwaliteit in Groningen is de beste van Nederland. Dat stelt het Europees Milieuagentschap in een groot onderzoek naar schone lucht in Europa. In totaal werden 323 steden onderzocht. Groningen staat op plaats 32. In Amsterdam en Nijmegen zou de luchtkwaliteit matig zijn. Den Haag, Utrecht en Rotterdam scoren wel een voldoende. De schoonste lucht in Europa ademen de bewoners van de Zweedse stad Umea in. Italiaanse en Poolse steden scoren het slechtst. Het weer, de dag begint met een lokale bui. Geleidelijk wordt het overal zonnig. Vanmiddag is het met 29 tot 35 graden bijna overal tropisch. Later op de dag vanuit het zuiden kans op onweersbuien. Vrijdag komen in het hele land onweersbuien voor. Ook kan er dan veel regen vallen met hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog file op de N207 Hillegom Alfa aan de Rijn bij de Leimuiderbrug.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 In totaal werden 323 steden onderzocht. Drie Chinese ruimtevaarders zijn vannacht in een baan om de aarde gebracht. Ze gaan aan boord van een nieuw Chinese ruimtestation. En onderzoekers van het LUMC in Leiden hebben een nieuwe behandeling gevonden... die zware hoofdpijnaanvallen moet voorkomen. Er is een methode ontwikkeld waarbij de achterhoofdzenuw wordt geprikkeld met een klein apparaatje onder de hoofdhuid. Het weer, het wordt een warme dag vandaag met tropische temperaturen. Later op de dag kans op onweersbuien. Un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito para atrás. María. poquito para atrás. There is no reason, there's no rhyme, it's crystal clear. I hear your voice and all the darkness disappears. Every time I look into your I will belong forever oh. forever. Next train will be leaving from platform one.